Morat Rouakili met het NOS-journaal. 50% van de Nederlandse advocaten kreeg vorig jaar te maken met agressie van cliënten of anderen. Dat blijkt uit een onderzoek op verzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Van de advocaten met zo'n negatieve ervaring bestempelt een derde het incident als ernstig. Een vijfde overweegt zelfs te stoppen met de advocatuur. Verbale agressie komt het vaakst voor. Daarbij gaat het om schelden en schreeuwen. Daarna volgen intimidatie en bedreiging. Bij 4% was er sprake van fysieke agressie, zoals duwen, spugen of met spullen gooien. In de VS is de voor moord veroordeelde Adnan Syed vrijgelaten door de rechter. Hij zat ruim 20 jaar in de cel voor de dood van zijn ex-vriendin. Een zaak die veel bekendheid kreeg door de populaire Amerikaanse podcast Serial. De 41-jarige Syed was in 2000 veroordeeld tot levenslang. In 2019 kwam streamingdienst HBO met een serie over de zaak... The Case Against Adnan Syed. Daarin zei een advocaat van Syed dat de DNA-sporen op het lichaam van het slachtoffer... en in de auto niet van zijn cliënt waren. Naar die sporen wordt nu meer onderzoek gedaan. Het westen van Mexico is getroffen door een krachtige aardbeving. Die had een kracht van 7,6. In de havenstad Manzanillo is zeker één dode gevallen toen een muur van een winkelcentrum instortte. Verder zijn er nog weinig berichten van grote schade. Wel is op sommige plekken de stroom uitgevallen, onder meer in delen van Mexico-stad. De benzineprijs is gedaald tot het laagste niveau van dit jaar. Volgens consumentencollectief United Consumers is de landelijke adviesprijs nu gemiddeld 2,09 euro. Begin juni was dat nog ruim 2,50 euro. De olieprijs daalt doordat de wereldeconomie lijkt af te zwakken, waardoor de vraag zal afnemen. Zonder de accijnsverlaging van april zou benzine nog wel duurder zijn eh, dan begin dit jaar. Het weer.